12 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers roept burgemeesters op... meer opvangplekken beschikbaar te stellen. Voorzitter Bakker wijst erop dat hij begin dit jaar al gezegd heeft... dat er 10.000 bedden nodig zijn en dat aantal zal de komende tijd hoger worden. Het COA voert nu gesprekken met 120 gemeenten over de opvang van vluchtelingen. In Stockholm zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit solidariteit met vluchtelingen. In de Zweedse hoofdstad waren zo'n 15.000 mensen op de been. Ze werden toegesproken door de Zweedse premier, die benadrukte dat andere EU-landen meer moeten doen voor vluchtelingen. Vorig jaar kregen zo'n 80.000 mensen asiel in Zweden, vooral Syriërs. Koerdische strijders zeggen dat ze een konvooi van Turkse militaire voertuigen hebben aangevallen. Daarbij zouden 15 militairen zijn gedood. Bij de aanval hebben de PKK-strijders ook veel wapens buitgemaakt. Sinds juli is het geweld tussen Turkse troepen en PKK-strijders opgeleid. Zeker 70 Turkse politiemensen en militairen en honderden PKK-strijders zijn daarbij omgekomen. Internationale experts hebben zware kritiek op het onderzoek van de Mexicaanse regering naar de vermissing van 43 studenten. Ze verdwenen vorig jaar september nadat ze slaags waren geraakt met de politie. Die zou de studenten hebben overgeleverd aan een drugsbende die hen heeft vermoord en hun lichamen verbrand. Volgens de experts heeft justitie gefaald in het onderzoek. Zo zou bewijsmateriaal zijn vernietigd, getuigen niet of pas maanden later zijn ondervraagd en is er geen forensisch onderzoek gedaan. Het Nederlands elftal heeft in het EK-kwalificatietoernooi opnieuw verlies moeten incasseren. In Konya verloor Oranje met 3-0 van Turkije. Het team van bondscoach Danny Blind verloor donderdag nog met 1-0 van IJsland. Oranje maakt nog een kleine kans op kwalificatie voor het EK volgend jaar in Frankrijk...